Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Sportkoepel NOC-NSF zegt jaarlijks tenminste 16 miljoen euro nodig te hebben... om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat de sportkoepel met dat bedrag... basismaatregelen kan nemen om excessen te voorkomen. Voor optimale maatregelen zou 39 miljoen euro nodig zijn. Grootste kostenposten zijn de verklaring omtrent gedrag voor alle jeugdtrainers... en het aanstellen van integriteitsmanagers bij sportbonden. In de sportwereld is de laatste maanden een duidelijke toename van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De Canadese regering betaalt een schadevergoeding aan de inheemse Siksika-gemeenschap. Aan het begin van de 20e eeuw onteigende Canada grote stukken land van de Siksika. De schadevergoeding bedraagt omgerekend zo'n 960 miljoen euro. Het is een van de grootste schadevergoedingen voor onteigening die Canada ooit heeft betaald. In een televisietoespraak heeft de Amerikaanse president Biden het congres opgeroepen de wapenwet aan te scherpen. Zo stelt hij voor de verkoop van aanvalswapens aan banden te leggen. Recent zijn er in de VS meerdere aanslagen gepleegd met aanvalswapens. Dit jaar zijn 18.000 mensen in de VS omgekomen door wapengeweld. De politie heeft in Landgraaf in Zuid-Limburg een step gevonden... die lijkt op de step van het vermiste jongetje Gino. Het kind van negen verdween woensdagavond in Kerkrade. Gistermiddag verstuurde de politie een Amber Alert. Een groep burgers helpt de politie met zoeken. Koningin Elizabeth zal vandaag niet bij een kerkdienst zijn... ter gelegenheid van haar 70-jarig jubileum op de troon. De koningin had gisteren een druk programma... en moet volgens het paleis met tegenzin concluderen... dat ze er vandaag in de Londense St.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 Het geld is voor preventie, educatie en handhaving. In een huis in Den Bosch zijn gisteravond twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De politie zegt alle opties open te houden. En de Amerikaanse president Biden heeft het congres opgeroepen de wapenwet aan te scherpen. Recent zijn er in de VS meerdere aanslagen gepleegd met aanvalswapens. Hij stelt voor de verkoop van die aanvalswapens aan banden te leggen. En het weer. Eerst is er zon, daarna wolken, maar het blijft droog vandaag bij 18 tot 25 graden.